Kees Groot met het NOS-journaal. Wordt niet ingetrokken. Dat heeft de rechtbank in Stockholm besloten. De Australiër kan dat door de ambassade van Ecuador in Londen niet verlaten zonder gearresteerd te worden. Assange wordt verdacht van seksueel geweld tegen twee vrouwen toen hij in 2010 in Zweden was. Hij verliet het land en ging naar Engeland. Toen de hoogste rechters daar besloten dat hij kon worden uitgeleverd aan Stockholm... vluchtte hij de Ecuadoraanse ambassade in Londen in. Hij zit daar nu al twee jaar. De EU overweegt nieuwe sancties tegen Rusland. De Duitse bondskanselier Merkel heeft gezegd dat de leiders van de EU-lidstaten daarover zullen praten op de top in Brussel. Merkel vindt dat Rusland te weinig heeft bijgedragen aan vrede in Oekraïne. Zo zijn de mensen die door pro-Russische separatisten zijn gegijzeld nog steeds niet vrijgelaten, zei ze. In een ontwerpverklaring is sprake van het blokkeren van leningen voor projecten in Rusland en van het uitbreiden van de bestaande sancties, zoals het bevriezen van banktegoeden. In Syrië is president Assad beëdigd voor een derde termijn. Hij kreeg bijna 89% van de stemmen en kan nu weer zeven jaar aan de macht blijven. De verkiezingen zijn door zijn tegenstanders afgedaan als een fars. Na de beëdiging beloofde Assad dat zijn troepen heel Syrië zullen heroveren op de Soenitische opstandelingen. De opstand tegen Assad begon in maart 2011. De burgeroorlog in Syrië heeft sindsdien aan 170.000 mensen het leven gekost. Op het strand bij de Haagse wijk Duindorp zijn tientallen dode meeuwen aangespoeld. Het is nog onduidelijk wat de doodsoorzaak is. De gemeente adviseert uit de buurt van de dode meeuwen te blijven. Honden moeten op afstand worden gehouden. Medewerkers van de dierenambulance doen onderzoek naar de doodsoorzaak. Het weer vanavond en vannacht droog en helder. Morgen eerst wat wolkenvelden en later zonnig. Het wordt 25 graden. Vrijdag kan het 30 graden worden. Dit was het Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file door een ongeluk bij Dorp 7 kilometer, maar de weg is wel weer vrij.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 The sweetest flower underneath that western sky. Bluebonnet memories tonight city's lights. Blue bonnet memories tonight. I see her face as I fall asleep at night and wake up each day in a Texas state of mind. sweetest flower underneath that western sky. Blue bonnet memories tonight. I've got these blue bonnet memories tonight. Wederom welkom. Aandacht voor de act en het album van de maand, Sterren van Toen en een coverversie van Farewell Party. Met een drietal songs brengen we een bezoek aan Texas. Steve Warner was van de partij met Blue Bonnet Memories, waarna Jason Roberts Everybody's Somebody in Lukenbach zingt. En Curtis Grimes besluit met Texas Plates. Greenbach, Texas. Sit back, relax, have a beer. Just a special little Texas town about big as a minute.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 And you've never seen so many 18 wheelers nearly run off the road when they saw her blonde hair blowing in a ragtop GTO. couldn't handle their love. She's still her daddy's little girl, but she ain't the little girl her daddy used to know. She got wild on Tennessee whiskey, having Louisiana fun. And got a tattoo in southern Mississippi on her way to the Florida sun. She got out of her ticket in driving around with her top down in a nice fair Texas place. She flashed her baby blues at the trooper and smiled her pretty smile. Said I gotta be in class by Monday, and it's another 700 miles. She played him just like a fiddle his heart beating like a drum. She set out for an education. Lord knows she sure got one. She got a PhD and getting off scot-free on a road trip